Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De politieagent die vanochtend bij een aanval in Duitsland in zijn nek werd gestoken... is in levensgevaar. Dat schrijft de Duitse krant Bild. De aanslag vond plaats op een bijeenkomst van de anti-islambeweging Pax Europa in Mannheim. In Duitsland wordt er geschokt gereageerd op de aanslag, zegt correspondent Gien Balduk. Bondskanselier Scholz die zegt op sociale media dat dit geweld niet thuis hoort in een democratie. En hij roept ook op tot hardere straffen. Het doelwit van de aanslag was een in Duitsland bekende anti-islamactivist. Hij is met ernstige verwondingen aan zijn gezicht en zijn been naar het ziekenhuis gebracht. De dader is neergeschoten door de politie. In Frankrijk is een man opgepakt die een aanslag zou willen plegen... tijdens de Olympische Spelen over twee maanden. De Tsjetsjeense man van 18 wilde in Saint-Etienne toeschouwers en politieagenten aanvallen... tijdens een van de voetbalwedstrijden. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken was hij bezig, actief bezig met de voorbereidingen. Donald Trump heeft beroep aangekondigd tegen zijn veroordeling in de rechtszaak over zwijggeld. Op een persconferentie in New York noemde hij de zaak doorgestoken kaart en haalde hij uit naar de rechter. Trump werd als eerste Amerikaanse president schuldig verklaard in een strafzaak. De jury gaf hem op alle 34 punten ongelijk. Later bepaalt de rechter welke straf Trump krijgt. En bij een festival denk je misschien eerder aan stampen in de modder en gebroken nachten in een teentje. Maar het kan ook anders. In Utrecht is er nu namelijk een festival gaande over de Europese verkiezingen. Het doel, vooral jongeren volgende week donderdag naar de stembus trekken. Daar is van alles te doen, ziet verslaggever Floortje van Gameren. Een behoorlijke stapel kaartjes hier. Ja, wat moet ik daarmee? Je kunt eh, een, leuke boodschap sturen naar eh, Brussel, naar de EU. Eventueel gaan het een complimentje zijn of een verbetering misschien wel voor de Europese Unie. Ja, wij zijn hier eigenlijk bezig met een rad van fortuin. Die mensen spelenderwijs wat eh, laten leren over wat de Europese Unie is. 6 juni, dan kan je naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Dan het weer. Vanavond bewolkt met nog kans op een bui. Morgen begint ook grijs en later is er opnieuw kans op regen. Bij graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de AN9 vanuit Alkmaar naar Den Helder... door de werkzaamheden tussen Schorrel en Petten.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 get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Dance, dance, dance. I would not be who I am without this. feet, get up and dance. feet, get up and dance. feet, get up and dance. feet, get up and dance. feet, get up and dance. feet, get up and dance. feet, get up. comes, I know it's a it's a up. Bang, bang, bang, it's a sticker. Shut it down as soon as you shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. So killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. when fingertips on your skin And the way that our kisses taste Sweeter after drinking And the way that I rage into your love While you breathe me in Just so you can fill me with you Even when I'm not around Don't don't Don't forget my love give my life still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.